Renate Kok met het NOS Journaal. De GGD stopt voorlopig met het uitvoeren van de coronablaastest. Dat meldt RTL Nieuws. Het besluit volgt na een aantal verkeerde testuitslagen bij de GGD Amsterdam. Sommige mensen kregen na een negatieve ademtest... kort daarop bij een PCR-test toch een positieve uitslag. De test werd sinds eind januari gebruikt op twee locaties in Amsterdam. De komende tijd zou hij ook in de rest van Nederland worden ingezet. Wanneer de test weer in gebruik wordt genomen is nog niet bekend. Het bedrijf achter de ademtest zegt dat de GGD hem verkeerd heeft gebruikt. De Amerikaanse Senaat heeft oud-president Trump vrijgesproken in zijn tweede impeachmentzaak. 57 van de 100 senatoren oordeelden dat Trump schuldig is aan de opruiing van zijn aanhangers... die begin januari het kapitool bestormden. Voor een veroordeling is een tweederde meerderheid nodig. De democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi... noemt de republikeinen die tegen veroordeling stemden laf. In een schriftelijke reactie bedankt Trump de senatoren die hem steunden. Bij een strandtent in Scheveningen heeft een grote brand gewoed. Het pand is vrijwel helemaal verloren gegaan. De brand brak gisteravond om kwart over elf uit. Rond half twee had de brandweer het vuur onder controle. Er was niemand in de strandtent aanwezig toen de brand uitbrak. Ook raakte niemand gewond. Wat de oorzaak van de brand in Scheveningen was, is niet bekend. De website van de PvdA en van Europarlementariër Kati Piri zijn doelwit geworden van een DDoS-aanval. Beide websites waren urenlang offline. Piri en de PvdA denken dat Turkse hackers achter die aanval zitten... vanwege de kritiek die Piri geregeld heeft op het gebrek aan democratische vrijheden... en schendingen van de rechtsstaat onder president Erdogan. Het weer, het is helder en vrij koud... met temperaturen tussen de min 2 en min 10 graden. De ochtend begint dan zonnig. Later meer bewolking, maar het blijft wel droog. En vanmiddag wordt het 0 graden in het noorden tot 5 in het zuiden.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 Oh, that's me. Oh, oh, oh, your eyes take over me, they holding me, feel like they are controlling me. Ooh, yeah, break it down don't mean no business, easy. I'm just trying to make you see that where I'm from, yo, shorty, you the bomb.